een Klomp met het NOS-journaal. Taxis Flevoland. Sommige chauffeurs spreken van een taxioorlog rond het station. Een klant mag zelf bepalen in welke taxi die stapt. Maar volgens de chauffeurs worden mensen in Almere verplicht om in te stappen in de eerste taxi in rij. En ook is er aangifte gedaan door een chauffeur die zegt dat hij door een collega is mishandeld. Bovendien zouden klanten worden opgelicht met te hoge ritprijzen en zouden chauffeurs vaak opzettelijk omrijden. In het corruptieschandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park... is de topman van elektronica-concern Samsung verdachte. Morgen wordt hij door justitie gehoord. Topman Lee wordt ervan verdacht een groot bedrag te hebben gestort... in liefdadigheidsorganisaties van de adviseur van Park. In ruil voor de steun van de president om een fusie mogelijk te maken. Tijdens zijn laatste toespraak als president van Amerika heeft Barack Obama het Amerikaanse volk bedankt. Hij zei, jullie waren de verandering. En door jullie is Amerika in bijna alle opzichten een betere plek dan toen ik begon, zei de vertrekkende president. Obama noemde in zijn toespraak zijn successen, maar wees ook op de gevaren van racisme en haat. En hij zei dat de Amerikanen de democratie moeten beschermen. Staatssecretaris Dekker wil dat leerlingen van het VMBO makkelijker naar de HAVO kunnen doorstromen. Scholen stellen daar nu soms aanvullende eisen aan. Dekker wil de wet zo aanpassen dat dit niet meer mag. Voorwaarde is wel dat de leerlingen voldoende vakken hebben gevolgd. Dekker wil dat leerlingen vanaf 2019 van de wetswijziging gebruik kunnen maken. Ook gaat hij met de VO-raad in gesprek om ervoor te zorgen dat leerlingen nu al een extra vak kunnen volgen als ze willen doorstromen naar de HAVO. Het weer, vanochtend regen, vooral in het noorden ook veel wind met zware windstoten. Vanmiddag klaart het soms op, hoewel een bui mogelijk blijft. Het wordt zo'n 8 graden. Pas vanavond neemt de wind af. Morgen eerst droog en later vanuit het zuiden regen... die s'avonds op steeds meer plekken overgaat in sneeuw. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog eh, file op eh, de A4 richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude staat 4 kilometer file. Dat eh, komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A10 Noord richting de A10 Zuid tussen Zeeburg en Knoopend Amstel 3 kilometer.